uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Soesterberg is een bedrijfsverzamelgebouw afgebrand. De brand ontstond gisteravond in een garagebedrijf... en is overgeslagen naar meerdere aangrenzende meubelzaken. Onder andere een filiaal van Leen Bakker en een kringloopwinkel zijn in de as gelegd. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen... en probeert op dit moment te voorkomen dat het vuur overslaat naar een nabijgelegen woonwinkel... Drie woningen in de buurt zijn gisteravond ontruimd. De bewoners hebben de nacht bij familie doorgebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Amerikaanse ijsmaker Ben Jerry's stopt aan het eind van volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens Ben Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarden van het bedrijf. Palestijnse organisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws. De Israëlische premier Bennett noemt de stap van Ben Jerry's verkeerd en anti-Israël. Ben Jerry spreekt zich vaker uit over maatschappelijke kwesties en de Amerikaanse politiek. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft de socialistische kandidaat Pedro Castillo uitgeroepen tot nieuwe president. Castillo won vorige maand nipte verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die beweerde dat er was gefraudeerd bij het stemmen en diende klachten in. Maar voor de fraudeclaims zijn geen bewijzen gevonden en daarom zijn de klachten verworpen. Pedro Castillo wordt volgende week ingezworen als nieuwe president. Bij Hattem is vannacht een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of hun huizen. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk zijn afgesloten. Het weer, het wordt een zomerse dag met afwisselend zon en wolken. 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM.